Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran gaat volgende maand weer overleg voeren over zijn nucleaire programma met het internationaal atoomagentschap. Volgens Iraanse staatsmedia heeft de Iraanse ambassadeur bij het IAEA e dat gezegd. De gesprekken lagen sinds februari stil. Iran weigert inspecteurs van het agentschap toe te laten tot een belangrijke militaire installatie. Een van, van de belangrijkste eisen van het IAEA. E Volgens westerse diplomaten lijkt Iran niet van plan om aan die eis te voldoen, ook al hervat het land de gesprekken met het atoomagentschap. Het Westen beschuldigt Iran van het ontwikkelen van kernwapens. Iran zegt dat het programma vreedzaam is. Minister Schulz belooft extra maatregelen te nemen om de veiligheid op het spoor te verbeteren. Ze heeft aan vakbond FNV Spoor laten weten dat het veiligheidssysteem op risicoplekken wordt vernieuwd. Dat gebeurt onder meer bij Amsterdam, waar vorige week twee treinen op elkaar botsten, en bij Utrecht, waar afgelopen woensdag een bijna ongeluk was. Het nieuwe beveiligingssysteem laat treinen altijd stoppen als ze door een rood sein rijden. Bij het oude systeem gebeurde dat alleen als de trein harder rijdt dan 40 km per uur. FNV Spoor eiste eigenlijk dat alle seinen worden voorzien van het nieuwe systeem, maar is toch blij met de toezegging van de minister. De bond dreigde met acties als er niets zou gebeuren. De politie heeft 65 tips binnengekregen over de moord op een juwelier in Den Haag. De 47-jarige man werd woensdag bij een overval neergeschoten en overleed even later in het ziekenhuis. Volgens de politie zitten er bruikbare tips tussen, maar is nog niet te zeggen of ze ook leiden tot het oplossen van de moord.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 the penny. Any this mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.